Ensuite, ben, tu feras tes valises. Et puis bon débarras, bon débarras, bon débarras. Tu diras c'est pas grave, ouais, mais tu débarrasses, tu débarrasses, tu débarrasses. J'ai dit prends toutes tes crasses, allez-y, fais des gosses. Allez-y, fais des gosses. Tu verras, c'est que du bonheur S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Non, mais oui, je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y'aura papy, aura mamie. Si on est en vie, on gardera le type. Puis on fera caca et puis on fera pipi. Rira bien, ça t'arrivera aussi. Tu verras, c'est que du bonheur. la joie. Y'a les couches, y'a les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis Sometimes I feel where I spend most days trying to amplify si estás puesta para beber, si estás puesta para beber. Dime si me sigues, nos vamos para el hotel. Pero en la primera pa' ti no hay un top ten. And I'm rolling with a couple of people I know well. No, I can keep a secret, you know that I won't tell.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 Russische troepen ontvoeren en martelen lokale politici in het zuiden van Oekraïne. Dat zegt president Zelensky. Hij heeft in een videoboodschap de wereld opgeroepen om te reageren. PSV heeft de winst van de KNVB-beker gisteravond met enkele duizenden supporters gevierd in het eigen Philipsstadion in Eindhoven. Vlak voor middernacht kwamen de spelers daar aan nadat ze eerder op de avond in Rotterdam de bekerfinale hadden gewonnen. Het weer, opnieuw een zonnige dag vandaag met 16 tot lokaal 21 graden. Cause baby, I might, I might just give you a bite of your sweetest pie.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 Real hot girl shit. Me and Dua Lipa finna get the party lit. It feels like more than distance Felt like giving up on us You turn around and give me one last hug I cannot deny. Oh, baby, I don't see something.